Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is een principe. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het met minister De Jager eens geworden over een pakket aan maatregelen. De fracties gaan er nu nog intern over praten. Volgens De Jager kan het akkoord ertoe leiden dat Nederland voldoet aan de 3%-norm van de Europese Commissie. Over de afspraken is nog weinig bekend, maar naar verluid is er onder meer gepraat over het eerder invoeren van het verhogen van de AOW-leeftijd, aanpak van de hypotheekrenteafrek en eigen bijdrage in de zorg. Het Kamerdebat over de bezuinigingen is al een paar keer uitgesteld. Het staat nu gepland om half acht. PvdA-kamerlid Sharon Dijksma komt na de verkiezingen niet meer terug in de Tweede Kamer. Ze zegt niet te kunnen garanderen dat ze het nog eens vier jaar volhoudt. De 41-jarige Dijksma heeft twee jonge kinderen en woont in Enschede. Ze vindt dat moeilijk te combineren met het werk in Den Haag. Dijksma werd Kamerlid in 1994. Ze was toen 23 jaar. In het laatste kabinet Balkenende was ze staatssecretaris van Onderwijs. Spoorbeheerder ProRail neemt op korte termijn maatregelen om te voorkomen dat er weer treinen door rood rijden. Dat gebeurt op verzoek van minister Schulz na de treinbotsing zaterdag in Amsterdam. ProRail wil ervoor zorgen dat machinisten beter op de hoogte worden gesteld van de veiligheidssituatie op baanvakken waar wordt gewerkt. Ook gaat ProRail nog eens kijken of er meer seinen met een verbeterd beveiligingssysteem kunnen worden uitgerust. De vader die zijn achtjarige dochter op internet aanbood voor seks heeft 2,5 jaar cel gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De 46-jarige man uit Hardingsveld-Giessendam bood samen met zijn vrouw zijn dochter aan in ruil voor een lening. Verscheidene mannen gingen op de internetadvertentie in. Het meisje werd een aantal keer misbruikt. De vrouw is niet vervolgd vanwege een vormfout. Het weer, eerst nog wat buien, maar later op de avond wordt het droog. Morgen vrij veel bewolking met af en toe zon. Het wordt dan 16 of 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan 21 files. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor voorknopend Hoevelaken 4 kilometer. Op de A10 West is een ongeluk gebeurd bij Geuzenveld. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A10 Zuid staat file tussen knopend De Nieuwe Meer en knopend Amstel 5 kilometer. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de afrit Berkel en Roderijs 4. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en knopend Vaanplein 8.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 She's really counting on your love, still struggling up she can really use a shoulder took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Adam Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope He puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there?